Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bewoners van de uitgebrande flats in Hongkong trokken een jaar geleden al aan de bel over de brandveiligheid. Ze waren bezorgd dat het brandalarm niet zou werken door renovatiewerkzaamheden in de flats. Correspondent Gabi Verbergen weet meer. Volgens bewoners waren die zelfs een tijdje geleden al uitgezet... zodat de bouwvakkers die bezig waren met de renovatie... makkelijk gebruik konden maken van de nooduitgangen. En vandaag heeft de brandweer inderdaad bevestigd... dat de brandalarmen in alle acht woontorens... waarvan er dus ja, zeven in vlam op zijn gegaan... Eh, niet naar behoren werkten. En dat om die reden dus heel veel mensen ja, het bericht van de brand dus veel te laat pas door hadden. De oorzaak van de brand in Hongkong is nog niet bekend, maar het vuur verspreidde zich snel via de veiligheidsnetten die om bamboestijgers heen zaten. Het dodental staat inmiddels op 128. Er zijn acht mensen opgepakt, onder wie aannemers die betrokken waren bij de renovatie. De man van 44 uit Amersfoort, die vorige week een valse bommelding deed in een trein richting Hilversum, moet zes weken de cel in. Dat heeft de politierechter vanmiddag bepaald. De man ging toen tegenover een vrouw zitten in een coupé en zei tegen haar, er zit een bom in deze trein. Dat bleek uiteindelijk niet het geval, maar de vrouw deed toen uit voorzorg toch een melding bij de politie. En die viel met een speciaal interventieteam de trein binnen. Het dorpje Band in de Noordoostpolder moet het voorlopig zonder supermarkt blijven doen. De Friese keten Poys zou daar een vestiging openen. Maar het gaat niet door omdat er geen plek is op het stroomnet. In Band is al sinds twee jaar geen super meer. Inwoners moeten naar Lemmer of naar Emmeloord toe voor hun pak eieren of hagelslag. En bij het gemeentehuis van Winschoten in Groningen zijn meerdere ramen kapot gegaan door vuurwerk. En ook de deur ligt er deels uit. De politie laat het er niet bij zitten, zegt de burgemeester. Het is natuurlijk heel bizar dat dat eh, bij het gemeentehuis gebeurt. En daarom vind ik het ook ook heel belangrijk dat de politie hier goed onderzoek naar doet. En daar heb ik ook alle vertrouwen in. Het gemeentehuis van Winschoten ging wel gewoon open vandaag. Maar je kunt er alleen terecht als je een afspraak hebt. Het weer vanmiddag in het westen kans op zon. Verder is het bewolkt en regenachtig bij 8 tot 10 graden. Morgen is het bijna overal droog. Gaan we de zon ook iets vaker zien. De temperatuur dan een graad of 10. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Op de A10, daar heb je nu bij Amsterdam over Amstel iets meer dan 5 minuten tijdverlies. Net als op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen knooppunt Badhoevedorp en amsterdam Belmermeer. En op de A7 rijdt het langzaam van Zaanstad naar Horen tussen de afrit Zaandijk en Purmerend Noord.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 ZFM 106.9 FM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 just talk about now. Before we get lost, can't get what we want without I've never felt like this before. I if I'm moving too far. Can we just talk?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 really know me, you know it's not the norm.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 Bewoners van het afgebrande woontorencomplex in Hongkong... hebben vorig jaar herhaaldelijk aan de bel getrokken over brandveiligheid... meldt persbureau Reuters. Maar ze kregen van de autoriteiten te horen... dat er relatief weinig risico zou zijn. Het weer. Op veel plekken is het droog en bewolkt. In het zuidoosten wat motregen. Het is 9 tot 11 graden. Dit is ZFM.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 and suddenly you're in love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 você. van Zandvoort. Dit is ZFM. 天。 is. Wat je gelooft is waar. bestaat niet.